uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Tilburg heeft de politie op straat een Kalashnikov gevonden. Die is vermoedelijk gebruikt door de persoon die gisteravond in de stad een kapperszaak en een huis beschoot. Volgens de politie liep de verdachte daarna een zijstraat in en ging er vermoedelijk vandoor in een witte auto. Op de vluchtroute werd het wapen gevonden. Het was het derde schietincident in Tilburg in drie dagen tijd. Vrijdag werd voor de ogen van zijn zoontje een Tilburger van 42 op straat neergeschoten. Hij moest naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Een dag eerder werd in de stad een auto beschoten. De inzittende raakten niet gewond. Touringcarbedrijven zeggen dat ze zich niet zullen houden aan de coronarichtlijn... dat ze maar maximaal 13 mensen mogen vervoeren per bus. Ze zijn van plan tot 30 passagiers toe te staan... zeiden woordvoerders van de deelnemende bedrijven gisteren in Hart van Nederland. Ze vinden het niet te begrijpen dat er voor treinen geen maxima gelden en voor hen wel. De Russische autoriteiten melden bijna 9000 nieuwe coronapatiënten in het land in de afgelopen 24 uur. En dat brengt het totaal op een kleine 470.000 bevestigde gevallen. Er zijn inmiddels bijna 6000 Russen gestorven aan de gevolgen van het virus. 134 in de laatste 24 uur, al dus de officiële cijfers. En het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid heeft gegevens over de verspreiding van het coronavirus van de overheidswebsite gehaald. President Bolsonaro vindt de cijfers maar misleidend. Hij zegt dat ze niet overeenkomen met de situatie in het land. Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Het slachtoffer van een steekincident gisteravond in Molenent in Friesland... is een man van 27 uit Almere, zegt de politie. Er raakte ook nog een man van 38 gewond. Hij komt uit de buurt. Er werd gisteravond meteen een verdachte aangehouden. Het weer bewolkt met vooral in het noorden geregeld pittige buien. Vanmiddag opklaringen, nu en dan zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden.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 a desire that only your kiss can put out the fire for you. tavern that spin that I'm in under that old black magic called love under that old black magic called love welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz op zondag. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Ik ga door waar ik het eh, eerste uur ophield. Met speciale aandacht voor vocalisten. En je herkende misschien al een van de grootste crooners of all time. Mr. B, Billy Eckstein. Ehm, ja, hij maakte furoren met zijn eigen big band in de jaren 40... Daarin zaten latere jazzgrootheden zoals eh, Art Blakey, Gene Emmons... en ook een blauwe maandag speelde zelfs Miles Davis eh, in die band. Billy Eckstein maakte aan het einde van zijn carrière... in de jaren 70 ook nog wat eh, soulplaten voor het fameuze Stax-label... die werden allemaal afgeschreven door de jazzcritici natuurlijk. Maar ik kan je zeggen, dat zijn ook zeer fraaie albums. <clears throat> Billy Eckstein. waar ons samen gestaan is, eens toen jij mijne was. Vroeger, voor jouw liefde voor mij gedaan het, vroeger toen jij mijne was. Kijk, dus diezelfde, die zilverzee, blink in die zonskijn, zoals lang verleden. liefde het uithoudt en alles vergoedt. mij en op jou. Dit skittert nog altijd. Een welkomstgroet voor ons liefde wat uithoudt en alles vergoed. houdt mijn liefde wat uithoud en alles vergoed. Een van de warmste stemmen uit Suriname en Nederland, Denise Janna, hier Ehm, een live opname, live in Jayburg, Johannesburg. Het nummer Wijs mij die plek. Ze werd begeleid op eh, gitaar door Wolf Martini. En zong dus dit eh, nummer in het Afrikaans. Een van de ja, toch wel grootste zangeressen uit ons land, denk ik. Denise Johanna Zeefuik. Ehm, Denise Jana. Zo werd ze dus bekend als artieste. Ze was eh, de eerste Nederlander die ooit een platencontract kreeg bij uh, Blue Note, het fameuze label. label. ago, Are you doing what you want to do? Guess what? The answer is do yes. That's why I think I have the right to ask you are you really doing what you want to do? Well, you know, we come here with two pieces of paper birth certificate, death certificate and it's up to us to find out what we really want to do in between those two slips of paper. You know, sometimes I look at life as a pencil. You gotta have a point in life. And you gotta be kind of focused for clear communication. You gotta be sharp see what I mean? Now, some marks might be a little more indelible than others, but we all can make a mark in life. But there's one thing you gotta remember we're only penciled in. The big eraser will get you. you wanna do. I'm asking you, you, you, are you doing what you wanna do? Cause life's a treasure, time's a measure. So why not to yourself be true? zo'n zangeres die eh, altijd in de luwte heeft eh, verkeerd. Maar dat was een beetje bewust. Een lokale heldin uit eh, Baltimore. Daar woonde ze en trad ze altijd op vele decennia. En dit nummertje Hey You was een beetje haar lijflied live lied door haarzelf geschreven en gezongen. te vinden op het album If Women Would Rule the World uit ik meen eind jaren 90. Echt een mooie, mooie zangeres met een hele mooie stem. En ja, ze verkoos eigenlijk eh, zelf een carrière in de lute. omdat ze zei van eh, iets van... You can either be happy or you can have a career in showbiz. They don't go together. Dat was haar filosofie. right in my face. You coming on exactly like you own the place. You know if silence was golden, you couldn't raise a dime. Because your mind's on vacation and your mouth is working overtime. You quoting figures and dropping names. You telling stories and playing games laughing when things ain't funny. You trying to sound like you don't need money. If talk was criminal, you'd be life with crime. Because your mind's on vacation and your mouth is working overtime. is cheap. Don't be making promises that you can't keep. Don't like this little song I'm singing, Just grinning bad. All I can say is if the shoe fits wet, and if you must keep talking, please try to make it rhyme. Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. Your mind's on vacation and your mouth is working overtime. Het onmiskenbare geluid van de pianist, zanger en songwriter Moose Allison... met zijn eh, tongue in cheek teksten. Your mind is on vacation, but your mouth is working overtime. Coole jazz, letterlijk en figuurlijk. Komt van zijn album, gelijknamige album uit eh, 1976, Moose Ellison. Britse met de Jamaicaanse roots Zara McFarlane... begeleid door die, eh, ja, dat fenomeen op eh, sax en eh, klarinet, basklarinet hier... Shabaka Hutchins, geweldige ehm, muzikant is dat... van het album Arise uit 2017, het nummertje Silhouette. Ehm, ik moet even het nieuwe nummertje zoeken wat ik in gedachten had. Nog zo'n fraaie zangeres met zo'n warme stem. Liz Wright. slowly walked by, weeping willows would cry for joy. This Ride. Met de uitvoering van het nummer van Alain Toussaint. Nog zo'n held uit New Orleans. Producer, singer, songwriter. Southern Nights van haar album Grace uit de 2017. De tune van de nieuwe albums. Um, releases uit dit jaar 2020. En die volgende, ik heb er twee achter elkaar staan. En die gaan uit naar mijn soulmate in eh, Haarlem. Die vandaag Sarah ziet. Juni Sangre, Kwile, My Muse, Camille Berthaud. Ma voix, ma soeur, mon centre, mon île, ma joie, mon sang, ma calme. ma muse, grâce à toi je m'amuse. time. I'm hungry for the soul that shines in your eyes. And all I want to say is I love you every day. I love you is not a book of jive. My love is not a hook to make you dive. And all I want to say is I love you every day. I love you the title of the play is set, and what you see is what you're gonna get. I swear it by the stars that I love you every day. I love you. zeggen Iggy Pop. Het is eh, niet van een eh, nieuw album, dus dat neem ik terug. Ik zie net dat het al in 2017 eh, is uitgekomen, maar ik kende het niet. Het staat op een album van Jimmy Saft, de keyboard, piano man. Steve Swallow, bassist en Bobby Prefight, de, de, de jazzdrummer. Loneliness Road heet dat album. En Iggy Pop speelt daar, of zingt daar mee op een aantal nummers, waaronder dit Every Day uit 2017 dus. Maar wel het nieuwe album van Camille Berthaud, Le Tigre, hoorde je voorafgaand aan Iggy Pop en de song My Muse. Een super getalenteerde Franse chanteuse met haar gemeen vierde soloalbum bijgestaan door op die piano door niemand anders dan Jackie Terrison, een eh, Duits-Amerikaanse of Duits-Franse pianist, woonachtig in Amerika tegenwoordig, maar ook eh, de oom van Kiteman. Degene die Kiteman aan de trompet kreeg. luistert nog steeds naar ZFM Jazz... met speciale aandacht voor de voice, de stem. En je hoorde net een eh, vocale reus uit eh, New Orleans. Johnny Adams, geweldige zanger. Van zijn album eh, Room With A View, het nummer I O You uit 1988. Voor mij een van de beste soul, blues en gospelzangers ooit. Johnny Adams... Terug weer naar de jazz, naar een jazz diva. Sarah Vaughan, de Jive Samba. Well, we call it a samba With that same beat them Brazilians use. Well, we call it a samba, but not really. It's just a down home blues. Ship the beetle oh, oh, oh, Well, we call samba. It's a jive, but it's a samba. samba, yes é sexo samba. Rosalia de Souza. Een eh, vlotte Braziliaanse samba-zangeres die eh, ooit op doorreis in Italië daar bleef hangen. Zo'n 15 jaar geleden, meen ik. En eh, bij het fameuze schema-label, schema-label, ik weet niet hoe je het in het Italiaans uitspreekt, fraaie plaatjes afleverde. Zoals deze, De Improviso heet dat album uit 2009 en de song Carolina Carol Bella. Rosalia de Souza. Echt een prettige zangeres. We zitten alweer eh, in de laatste 10 minuten. Time flies als je goede muziek draait. Speciale aandacht dus voor de stem, de voice. Zoals van deze man, John Lucien. Would you believe in me? Eh, uit de Virgin Islands met een gouden stem... die ook eh, een gouden toekomst tegemoet, tegemoet, leek te gaan in de jaren 70. Zeker na het uitkomen van dit eh, zeer fraaie album Rashida... 1973, nummertje Would You Believe in Me. Maar het liep allemaal anders, vooral door gebruik van verkeerde middelen. En zijn loopbaan die ging eigenlijk een beetje als een nachtkaars uit van die John Lucien. Hij maakte nog wel albums eh, tot, tot aan zijn dood, tot kort eh, voor, zijn dood. Maar die haalde toch eigenlijk nooit het niveau van dit album. Rashida, John Duchenne. Ja, ik zie, we hebben nog een minuutje of zeven, acht te gaan. Ehm, nog wat eh, vrolijke klanken. Pick somebody up. Een beetje moeilijk is dat in het huidige corona-tijdperk. Desalniettemin, Raul, <laughs> Raoul Midon. Pick somebody up. pick somebody up. lately, and when I'm glad, when that sunshine turns to rain, and I just can't stand the pain. And I feel I'm gone insane till I get back home again. When I think I can't compete, and I just can't find the beat. When I'm old, when I'm young, when my final song is sung, I sure hope we had some fun, spreading love to everyone. So before I tip my cup met het nummer Pick Somebody Up zit een eh, Nederlandse eh, tintje aan... want hij wordt hierbij gestaan door het ongeëvenaarde orkest... het Metropool Orkest uit Nederland van zijn album If You Really Want van 2018. Eh, Nog een minuutje of zo en dan zitten we weer bij het nieuws. Maar ga niet weg, er is een derde uur ZFM Jazz. Ik ga gewoon door met lekker soulvolle, swingende muziek... met meer vocalisten, meer poppy jazz en de Top 2020 Cover-Up in het derde uur. Dus blijf luisteren, blijf bij ons. Mijn naam is eh, Edward Trouwers, tot zo. ZFM Jazz met tot slot van het tweede uur Letitia Gambi.